4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-minister Hillary Clinton heeft het verhoor in het Amerikaanse congres overleefd. Volgens analisten had Clinton geen enkele moeite met het verdedigen van de vele kritische vragen. De congrescommissie ondervroeg Clinton over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Daarbij kwamen de ambassadeur en drie andere Amerikanen om het leven. Het verhoor werd vooraf gezien als een kans voor de Republikeinen... om de favoriete presidentskandidaat van de Democraten te beschadigen. Het COC luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van homoseksuele asielzoekers in opvanglocaties. De organisatie heeft aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid gevraagd om maatregelen te nemen. Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien asielzoekers... die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De voormalige vicepresidentskandidaat Paul Ryan wil John Boehner opvolgen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De republikein van 45 heeft de steun van de belangrijkste republikeinse groep in het huis, waardoor het bijna zeker is dat hij komende week wordt verkozen tot nieuwe voorzitter. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is een van de belangrijkste politieke functies in de Verenigde Staten. De advocaat van de Amsterdammer Hamza B. gaat in beroep tegen de uitspraak van het gerechtshof in Marokko. In hoger beroep kreeg Hamza B. opnieuw 20 jaar cel. Volgens het Hof is hij medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. Maar de advocaat van B zei dat de Nederlandse recherche racistisch is en beïnvloed door rechtse politiek. Daarom gaat de advocaat de uitspraak opnieuw aanvechten.